uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Spanje zijn twee mannen veroordeeld tot 34 jaar cel... voor de moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. De twee werden in mei 2013 op gruwelijke wijze vermoord bij de stad Murcia. Een van de daders was de manager van de volleybalclub waar Visser jarenlang speelde. De club zou haar nog tonnen aan salaris schuldig zijn geweest. Severijn probeerde dat geld terug te krijgen door zaken te doen met de manager. Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Amsterdam alleen nog vergezeld door schoorsteenpieten. Zwarte Piet wordt in de band gedaan. Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in Amsterdam. Een dag eerder is de landelijke intocht in Maasluis die op televisie wordt uitgezonden. Het is nog onduidelijk of Zwarte Piet dan wel te zien is. De SGP wil 3 tot 4 miljard euro extra uittrekken voor defensie. In het conceptverkiezingsprogramma van de christelijke partij staat dat de wereld in rap tempo gevaarlijker is geworden. En dat er een stevige krijgsmacht nodig is. Er moeten 5000 politieagenten extra komen en dorpen en stadswijken moeten een wijkagent krijgen. Ook veel aandacht voor het traditionele gezin in het programma. Gisteren werd de babybonus van 1000 euro bij de geboorte van het eerste kind al bekend. Op een middelbare school in Elst is vanochtend een leraar neergestoken. Volgens de politie is hij niet ernstig gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden en het is vermoedelijk een leerling. De MAVO en HAVO-leerlingen zijn opgevangen in hun klassen en in de aula van het Overbetuwe College. Rechercheurs doen in de school sporenonderzoek en praten met getuigen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta houden tienduizenden moslims een protestmars tegen de gouverneur van de stad. Ze vinden dat de christelijke gouverneur op moet stappen omdat hij de Koran zou hebben beledigd. Hij citeerde een vers uit het boek en dat wordt door demonstranten beschouwd als godslastering. Het weer, vooral bewolking vandaag, maar ook af en toe wat zon.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 In de Randstad viel op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 5 kilometer door een vrachtwagenbrand. De ook is dicht. De vertraging is 20 eh, minuten. En de N230 ten noorden van Utrecht. Vanuit Maarsen staat er voor de aansluiting met de A27 2 kilometer door snoeiwerkzaamheden.